Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Zeven Europese landen, waaronder Nederland, hebben Venezuela gevraagd om snelle publicatie van verkiezingsdocumenten die kunnen bewijzen dat president Maduro is herkozen. Premier Schoof schrijft op X dat de wil en de rechten van het Venezolaanse volk gerespecteerd moeten worden. Volgens de kiesraad won Maduro met 51 van de stemmen. Maar volgens de oppositie blijkt uit tellingen dat hun presidentskandidaat 70 van de stemmen kreeg. Al dagen gaan mensen in Venezuela de straat op om te protesteren tegen de omstreden verkiezingsuitslag. De werkgever van Wall Street Journal-journalist Evan Gershkovich zegt dat ze nooit de moed hebben verloren. Gerskovic zat bijna 500 dagen vast in Rusland op verdenking van spionage. De uitgever van zijn krant zegt dat al vroeg bleek dat Gerskovic was opgepakt... om ingezet te kunnen worden voor een gevangenenruil. Hij werd deze week vrijgelaten. Gerskovic was onderdeel van een gevangenenruil... waarbij in totaal 26 mensen uit zeven landen werden vrijgelaten. Het was de grootste gevangenenruil tussen Rusland en het Westen sinds de Koude Oorlog... De oorzaak van de dodelijke brand in Arnhemuiden is vermoedelijk een storing in een koelkast. Dat laat de politie weten na onderzoek. Bij de brand van gisteren nacht in een woning van een zorginstelling kwam een vrouw om het leven. Bij een Israëlische luchtaanval op een schoolgebouw in Gaza-stad zijn zeker 15 doden gevallen. De Arabische nieuwszender Al Jazeera spreekt over 17 doden. 60 mensen raakten gewond. Volgens Hamas gelden er Palestijnse ontheemden in de school. Israël zegt dat het gebouw onder vuur is genomen... omdat het een schuilplaats voor terroristen zou zijn. Hamas gebruikte de school als commandocentrum, stelt het Israëlische leger. Het weer in het zuiden van het land vannacht nog enkele buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. In de ochtend vooral in het oosten buien.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 Duizenden mensen gingen in verschillende steden de straat op... omdat ze niet geloven dat Maduro de verkiezingen heeft gewonnen. Volgens de oppositie is er massaal gefraudeerd met de uitslag... en kreeg hun kandidaat 70% van de stemmen. Er wordt al dagen geprotesteerd tegen de verkiezingsuitslag. Maduro zegt dat de gearresteerde demonstranten maximaal bestraft zullen worden. Hamas is een procedure gestart om een vervanger te vinden voor hun onlangs gedode politiek leider Haniyeh. Hij werd dinsdag gedood in de Iraanse hoofdstad Teheran. Hamas en bondgenoot Iran weten zeker dat Israël achter de aanval zit. Dat land heeft de aanval niet opgeëist, maar ook niet ontkend. Direct na de aanval beloofde de Iraanse leider en Hamas wraak te zullen nemen. Ook de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk roepen hun burgers op om Libanon te verlaten. Nederland doet dat al maanden en herhaalde die oproep vorige week met een extra bericht. Volgens het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken... kan de veiligheidssituatie in Libanon snel verslechteren. Het is niet bekend hoeveel Nederlanders er op dit moment in Libanon zijn. Bij rellen in het Verenigd Koninkrijk zijn opnieuw agenten gewond geraakt. In onder meer Liverpool en Bristol gingen rechtse groeperingen de straat op... vanwege het steekincident in Southport. Daarbij kwamen maandag drie jonge meisjes om het leven. De demonstranten botsten met de politie en met tegendemonstranten... en gooiden met stenen en flessen. In Liverpool liepen twee agenten vermoedelijke gezichtsfracturen op... terwijl een andere agent van zijn motor werd geduwd en werd aangevallen. Tientallen mensen zijn opgepakt. Het weer in het zuiden van het land enkele buien.